Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote kans dat de nieuwe bondskanselier van Duitsland Olaf Scholz heet. Want zijn partij, de SPD, is de winnaar van de Duitse verkiezingen. De PvdA van Duitsland heeft volgens de voorlopige uitslag een kwart van de stemmen gekregen. Toch is de strijd om het bondskanslierschap niet gestreden, zegt correspondent Wouter Zwart. Nee, zeker niet. En het is ook niet gebruikelijk in Duitsland dat de winnaar van de verkiezingen ook automatisch dan het recht heeft om eh, eh, te gaan onderhandelen over een eh, coalitie. Dus het kan best zijn dat Armin Laschet, hoewel natuurlijk in een hele bescheiden tweede plek vanuit de coulissen, toch ook nog probeert om een regering te vormen. Je hoort het Wouter al zeggen. Tweede is Armin Armin Laschet van de centrumrechtse CDU-CSU. Dat is ook de partij van de gestopte bondskanselier Angela Merkel. Nooit eerder in de geschiedenis van de partij haalden ze daar zulke slechte resultaten. Mocht je komende anderhalve week over de A12, dan staat je een moeilijke tijd te wachten. Vanavond om 9 uur wordt de snelweg tussen knooppunt Oude Rijn bij Utrecht en Nieuwerbrug afgesloten vanwege groot onderhoud, zegt verslaggever Onno Beukers. Straks wordt het eh, vanaf morgen negen dagen lang omrijden of binnen doorrijden. Ja, dat eh, ben ik toch benieuwd wat mensen gaan doen. Er komen bijvoorbeeld nieuwe matrixborden, versleten asfalt wordt vervangen en bermen en vangrails worden opgehoogd. Vandaag is de eerste dag dat de collegezalen weer vol mogen zitten. Het maximum van 75 studenten per zaal en de mondkapjesplicht zijn afgeschaft met de versoepelingen van afgelopen zaterdag. Bij veel opleidingen wordt wel gevraagd om regelmatig een zelftest te doen. Een darter Remel van Barneveld wordt verdacht van matchfixing. Tijdens de eerste lockdown werden er online wedstrijden gespeeld via de webcam... waarbij darters vanuit hun eigen, huis vanuit hun eigen huis tegen elkaar opnamen. Op die wedstrijden werd ook gegokt. Bij dit toernooi werd per wedstrijd gemiddeld 700 euro ingezet. Maar bij de wedstrijd van Van Barneveld was dat dik 63.000 euro. Is te horen in de NOS-podcast Gefixt. Gokkers uit Nigeria en Spanje hebben bij de boekmakers bedragen tot 10.000 euro ingezet. En ook uit Australië komt een melding van verdacht gokgedrag. 10.000 euro op een webcamwedstrijdje. Het zijn gokinzetten die passen bij een absolute topwedstrijd in de darts of bij een Champions League wedstrijd. Niet bij een lullig potje gooien in een zelfbedacht webcamtoernooi. Het meeste geld werd ingezet op verlies van Van Barneveld, wat ook gebeurde. Hij speelde een van zijn slechtste wedstrijden ooit. Zelf ontkent hij dat dat te maken had met matchfixing. Het weer, vanmorgen is het droog. Vanmiddag vanuit het westen regen. Het waait stevig en het wordt een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Op de A5 Amsterdam richting Den Haag staat voor knooppunt De Hoek 4 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn er twee rijstroken dicht.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 Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a love goodbye. Oh, someday wish upon a star where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top.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 Dat schrijft De Telegraaf en wordt door bronnen aan de NOS bevestigd. Volgens een bron zijn verdachte verkenners gezien in de omgeving van Rutte. Ze zouden gelieerd zijn aan de mokromafia. De sociaal-democratische SPD is de winnaar van de Duitse verkiezingen. De partij onder leiding van Olaf Scholz haalt 25,7 van de stemmen... De centrumrechtse CDU-CSU komt op 24,1. Darter Remo van Barneveld is vorig jaar uit een toernooi gestapt... na een verdenking van betrokkenheid bij matchfixing. Dat vertelt hij in de NOS-podcast Gefixt.